Op steun weer, we gaan beginnen. snokken, dus dit rijdt niet. Ja, hou even, wie is er hier nou de producer? Ja, hebben ze tegen jou ook gezegd dat ze 18 was?